nieuws van 6 uur. Het Verholskamp met een vluchtelingen, onder wie minderjarigen. Dat zeggen hulporganisaties. Duizenden vluchtelingen moesten in oktober vertrekken uit de jungle van Calais, een illegaal vluchtelingenkamp. Ze gingen naar opvangkampen in Frankrijk. Maar nu zouden veel vluchtelingen terug zijn in Calais. Ze kunnen alleen niet meer naar de plek van de jungle, want die wordt zwaar bewaakt. De ernstig zieke burgemeester van de Laan van Amsterdam krijgt veel steunbetuigingen. Dat zei hij in een interview met de lokale zender AT5. Van der Laan heeft longkanker met uitzaaiingen en krijgt chemo's. De burgemeester heeft duizenden brieven en kaarten gekregen en noemt dat hartverwarmend. Dat geeft een hoop support, zei hij tegen AT5. Van der Laan zei ook dat de gemeenteraad hem nu niet moet sparen... omdat dat anders ten koste gaat van de stad. Het openbare leven in Californië is ontregeld door zware storm en regen. Veel mensen zijn geëvacueerd. Door aardverschuivingen is het gevaarlijk om thuis te blijven. Ook hebben omgewaaide bomen huizen verwoest en de stroom is uitgevallen. Er zouden zeker twee doden zijn. De storm raast over het midden en zuiden van de Amerikaanse staat. Komende week wordt nog meer regen verwacht. De Surinaamse staatstelevisie STVS heeft donderdagavond een actualiteitenuitzending afgebroken. De voorzitter van de Onderwijsbond was daar te gast en die heeft ruzie met de regering. Volgens deze man hoorde hij dat de regering opdracht gaf voor het afbreken. Maar de hoofdredacteur van de tv-zender zegt dat er geen sprake is van censuur. De voorzitter zou niet op de lijst hebben gestaan met mensen die geïnterviewd moesten worden.